Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD wil dat er regels komen voor de uitstoot van houtkachels en open haarden. Nu kan er niets tegen overlast door houtrook worden gedaan... staat in een rapport van de GGD's van de drie noordelijke provincies. Uit cijfers blijkt dat de concentratie fijnstof in houtrook... soms wel tien keer hoger is dan de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. De GGD vindt dat voor rookoverlast dezelfde soort regels zouden moeten komen als voor bijvoorbeeld geluidsoverlast. Wie de norm overschrijdt kan dan worden aangepakt. De Verenigde Staten sturen een oorlogsschip naar een eilandengroep in de Zuid-Chinese zee. Het gaat om de Spratly-eilanden, waarop aanspraak wordt gemaakt door onder meer China, Vietnam, Maleisië en de Filipijnen. De onbewoonde eilandjes liggen in een visrijk gebied waar ook olie- en gasvoorraden zijn. China heeft een paar riffen in de buurt opgespoten tot eilanden... om zo zijn aanspraken op de Spratly-eilanden te versterken. De VS maakt zich zorgen over de Chinese machtspolitiek... en stuurt daarom een torpedojager en een verkenningsvliegtuig naar de Zuid-Chinese zee... naar eigen zeggen om de vrede en veiligheid te garanderen. Archeologen hebben in Griekenland een grote begrafenisschat gevonden. Er lagen gouden zegelringen, een ketting, gouden en zilveren kelken, een zwaard en meer dan duizend stukjes edelsteen in. De juwelen werden gevonden in een tombe uit 1500 voor Christus. De waardevolle voorwerpen lagen bij een lichaam dat in een houten kist was gelegd. Het lichaam was van een man van 30 tot 35 jaar oud, waarschijnlijk een belangrijke strijder. De fonds toont aan dat juwelen niet alleen in vrouwelijke graven werden gelegd zoals vaak werd gedacht, maar ook in die van mannen. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 5 en 7 graden met lokaal kans op mist. Daarna een zonnige dag met temperaturen van 14 tot 19 graden. In de loop van de dag wel wat meer bewolking. Woensdag meer bewolking met soms wat regen. Maar daarna keert het droge weer terug.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 www.zfmzandvoort.nl 微信。 listening